spoedige start. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De kring Willem-Alexander op televisie heeft gisteren bijna 1,7 miljoen kijkers getrokken. Aan het begin van de middag keken bijna 1,3 miljoen mensen. En na de herhaling aan het eind van de middag nog eens een kleine 400.000. Bij de telling is geen rekening gehouden met mensen die de toespraak op internet hebben bekeken. Vorig jaar trok de kersttoespraak van Willem-Alexander bijna anderhalf miljoen kijkers. 50PLUS-leider Henk Krol geeft toe dat hij een fout heeft gemaakt... in het pistachenotenrelletje met Iran. Maar hij zal daar geen excuses voor aanbieden. Krol gooide vorige week een zakje pistachenootjes in de prullenbak... dat hij van de ambassadeur van Iran had gekregen. Hij dacht dat ze alleen naar mannelijke Kamerleden waren gestuurd... en vond dat beledigend voor zijn vrouwelijke collega's. Maar Krol vergiste zich. De nootjes waren alleen naar de fractievoorzitters... en de buitenlandwoordvoerders gestuurd, de mannelijke en de vrouwelijke. Op de Noordzee is de Britse marine deze dagen druk met het in de gaten houden van Russische oorlogsschepen. Vanuit de lucht volgen Britse helikopters nu de admiraal Gorshkov. Die zal vermoedelijk vandaag de Noordzee weer verlaten. Een ander Russisch oorlogsschip werd op kerstavond gevolgd door een patrouilleschip van de Britse marine. De NAVO maakt zich zorgen omdat de Russische marine steeds vaker te zien is op zee in de buurt van het Verenigd Koninkrijk en Ierland... Ze zijn bang voor sabotage van de internetkabels tussen Europa en Noord-Amerika. In Zuid-Korea zijn de eigenaar en de manager opgepakt van een fitnesscentrum waar donderdag brand uitbrak. De brand in de stad Jecheon kost het leven aan 29 mensen, onder wie 20 vrouwen in de sauna op de eerste verdieping. De twee die zijn opgepakt worden verdacht van dood door schuld en het niet naleven van veiligheidsregels. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de sprinklerinstallatie het niet deed en dat nooduitgangen geblokkeerd waren. Het weer, het is bewolkt en wat regenachtig, maar geleidelijk klaart het op.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 I'll think of you wherever you go. It's colder day by day. I miss you. I can hear people singing. It must be Christmas time. I hear people sing. sin op je radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. Away in a manger, no crib for a bed. The little Lord Jesus laid down his sweet The stars in the sky look down. the snow. Couples holding hands, places to go. Seems like everyone but me is in love. Santa, can you hear me? I signed my letter that I sealed with a kiss.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 Peace when the day is done. If I go there real late, let my mind meditate on everything to be. if I search deep inside, let my conscience be my guide, then the answers are sure. life's true meaning. children, listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card. ze Dan stuur je allemaal fijne dagen